Annette Schut met het NOS Journaal. Kinderen en jongeren die schade hebben ondervonden door de aardbevingen in Groningen... hebben daardoor minder vertrouwen in mensen met gezag. Dat blijkt uit onderzoek van de Hanse Hogeschool. Ook ervaren ze veel stress en doen ze het op langere termijn minder goed op school. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen ook docenten minder vertrouwen. Het werd gedaan in opdracht van het instituut Mijnbouwschade Groningen... Zij willen weten wat nodig is om het bevingsleed van kinderen te verzachten. Forumvoorman Thierry Baudet moet later vandaag op gesprek komen bij Kamervoorzitter Martin Bosma. Hij wil met hem praten over zijn bedreiging aan het adres van Jesse Klaver. Na een kamerdebat zei Baudet tegen Klaver dat hij hem op zijn bek zou slaan. Baudet was geïrriteerd over vragen over de jaarstukken van Forum. Onder meer GroenLinks en D66 wilden weten of de partij wordt betaald door Rusland. Bosma zegt in een brief aan Baudet dat hij bedreigingen in de zaal van de Kamer niet kan tolereren. Studenten van beroepsopleidingen moeten minder stage lopen. Dat adviseert de Onderwijsraad, die zich zorgen maakt over de capaciteit van bedrijven om studenten te begeleiden. Door dat personeelstekort maakt de Raad zich ook zorgen over misbruik van stagiairs... als ze zonder begeleiding aan het werk moeten. De Onderwijsraad adviseert om studenten waar het kan ervaring te laten opdoen in situaties die de praktijk nabootsen. De lander die Japan eind januari op de maan zette... heeft ook de tweede maannacht doorstaan. De lander heeft nieuwe beelden naar aarde gestuurd. De ijskoude maannachten duren twee weken... waarin de maan in volledige duisternis is gehuld. Het was voor de missie niet duidelijk of de lander de lange koude nachten zou aankunnen... De Japanners konden niet eerder controleren of de tweede nacht ook goed was doorstaan... omdat de lander uitschakelt als het donker is. Het weer. Vanochtend trekt het gebied met wolken over. Vanmiddag komt de zon weer tevoorschijn, maar het blijft nat hier en daar.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 Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters. Hey sister go sister soul sister flow sister. Oh. sister. Let them know we bout that cake straight out the gate. Uh. We independent women, some mistake us for whores.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 Die adviseert dat omdat veel bedrijven niet genoeg mensen hebben om stagiairs te begeleiden. Een opsteker voor het Japanse ruimtevaartprogramma. De maanlander die ze eind januari op de maan zetten, doet het nog. De lander heeft nu twee maannachten doorstaan. Die duren twee weken. Het weer. Vanochtend trekt een gebied met wolken en wat regen over. Vanmiddag komt de zon weer tevoorschijn, maar het blijft hier en daar nat. Het wordt een graad of 12. it something I did? Was it something you said?